uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden heeft in een tv-toespraak hard uitgehaald naar zijn voorganger Trump. Hij verweet hem de democratie te bedreigen. Ook zei Biden dat Trump en zijn aanhangers staan voor een Amerika waar je niets mag kiezen... waar je geen recht hebt op privacy en anticonceptie... en waar je niet kunt trouwen met wie je wilt. Over ruim twee maanden zijn er verkiezingen voor het Amerikaanse congres. In Argentinië is vicepresident Cristina Kirchner bij een mislukte aanslag aan de dood ontsnapt. Ze werd op straat aangevallen door een gewapende man, maar het lijkt erop dat ze een pistool weigerde. De aanvaller is gearresteerd. Om Kirchner is de laatste tijd veel te doen. Er is 12 jaar cel tegen haar geëist wegens fraude in haar tijd als president tussen 2007 en 2015. Hogescholen willen misbruik met studentenvisa gaan aanpakken, schrijft NRC. De krant deed onderzoek naar zogenoemde verdwijnstudenten. Jongeren uit onder meer Bangladesh schrijven zich in voor een hbo-opleiding... om een visum te bemachtigen en daarna in de illegaliteit te verdwijnen. Om dat te voorkomen willen de hogescholen onder meer digitale intakegesprekken gaan voeren. Aluminiumfabriek Aldel bij Delfzijl stopt de productie vanwege de hoge energieprijzen. Volgens de directie kan het bedrijf niet anders omdat er geen overheidssteun is. Het besluit heeft grote gevolgen voor de 200 werknemers van Aldel. Slechts een klein deel blijft aan de slag om essentiële taken uit te voeren... en om de productie weer op te starten zodra de omstandigheden verbeteren. Memphis Depay blijft bij Barcelona. Dat heeft hij vlak voor het verstrijken van de transferdeadline laten weten. Depay komt bij Barcelona nauwelijks meer aan spelen toe. Maar een transfer naar Juventus liep naar verluid stuk op salariseisen. Nu zegt Depay dat hij volledig toegewijd is om zich voor Barcelona te blijven inzetten. Het weer, geregeld zon met wat sluierbewolking, vanmiddag ook stapelwolken en het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Hoewel de files korter worden, moet je op een aantal wegen nog wel rekening houden met vertraging. In de meeste gevallen heb je zo'n 5 minuten oponthoud, zoals op de A1 richting Amsterdam voor knooppunt Watergraafsmeer. En op de A2 richting Amsterdam voor Amsterdam Zuidoost. Op de A5 heb je ook nog 5 minuten vertraging richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Op de A9 van Diemen naar Amstelveen heb je nog 10 minuten oponthoud tussen Amsterdam, Gaasperdam en Amstelveen.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 You were out of my way, but so much has changed. So where did you go? Tell me you love me, or tell me you're leaving. Don't keep me my darling, you are all I know. I'm a little lost without you, a little lost without you, without you by my side.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 De Amerikaanse president Biden heeft in een tv-toespraak hard uitgehaald naar zijn voorganger Trump. Hij verweet hem de democratie te bedreigen. Over ruim twee maanden zijn er verkiezingen voor het Amerikaanse congres. De huren zijn dit jaar met gemiddeld 3% gestegen, heeft het CBS berekend. Maar bij woningen die van huurder wisselden was de stijging veel groter, gemiddeld 9,8%. In Argentinië is vicepresident Cristina Kirchner bij een mislukte aanslag aan de dood ontsnapt. Ze werd op straat aangevallen door een gewapende man, maar het lijkt erop dat ze een pistool weigerde. Het weer, geregeld zon met wat sluierbewolking, vanmiddag ook stapelwolken en het wordt 23 tot 27 graden. En het geluid van de zomer op CFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal ieder etmaal weer. ZFM Zandvoort. <laughs> Love left me with a hangover.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 Oh, girl, I want to be dancing with you forever. You see through the storm and take me as I am magic anytime that we're together. I make I just love you and then hold you for my hand, hold you for my hand, yeah, yeah, hold you for my hand, hold you for my hand, over and over again, yeah, my. Hold you for my hand. Hold you for my hand. I wanna be in your light until the night is over. I wanna hold you so tight, so tight, coming closer. I wanna be in your light until the night is over, until the night is over until the night is over.